van 5 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De burgemeester van het dorp Oranje wil van staatssecretaris Dijkhoff weten... wanneer de asielzoekers die er gisteravond aankwamen weer weggaan. Hij vindt dat er een termijn aan moet worden gesteld. De gemeente Midden-Drenthe maakte eerder met Dijkhoff de afspraak... dat er maximaal 700 asielzoekers in de gemeente worden opgevangen. Gisteren schond Dijkhoff die afspraak en kwamen er 100 bij. Dat leidde tot woede bij de inwoners van Oranje. De burgemeester sluit niet uit dat het opnieuw uit de hand loopt als er nog meer asielzoekers naar Oranje worden gebracht. Dijkhoff zei dat niet te kunnen beloven. Europa heeft de gevolgen van de vluchtelingencrisis erg laat onderkend. Dat zei de Franse president Hollande in het Europees parlement. Hij sprak in Straatsburg samen met de Duitse bondskanselier Merkel. Volgens Hollande is er in het licht van de crisis behoefte aan een offensief Europa. De banden binnen de EU moeten steviger worden, zei hij. Ook Merkel legde in haar toespraak de nadruk op het vluchtelingenprobleem. Zij vindt dat de Europese buitenlandse politiek onder de loep genomen moet worden. Buitenlandse en ontwikkelingsbeleid moet er meer op gericht zijn conflicten op te lossen... en de oorzaak van het vluchtelingenprobleem aan te pakken, zei Merkel. Een voormalige bisschop van de Anglikaanse kerk moet ruim drie jaar de cel in voor kindermisbruik. De Brit van 83 heeft toegegeven dat hij 18 jongens en jonge mannen heeft misbruikt in de jaren 70, 80 en 90. Zijn slachtoffers zeiden voor de rechtbank dat hij sadistisch was en hen ook geestelijk mishandelde. Een van de slachtoffers heeft zelfmoord gepleegd. Een crematorium in Doetinchem is vanmiddag ontruimd vanwege brand. Die ontstond in de overruimte tijdens een crematie. De deur van de oven ging volgens de brandweer niet helemaal dicht, waardoor het vuur zich kon verspreiden. Zo'n 150 aanwezigen konden het gebouw op tijd verlaten. Het weer in een groot deel van het land is bewolkt met soms regen of motregen. Morgen overdag blijft het vaak bewolkt met soms wat lichte regen. En het wordt smiddags hooguit 15 graden. Dit was het NOS Journal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Meest vertraging in de Randstad op dit moment op de A2. Utrecht richting Amsterdam bij Knoopend Amstel. 4 kilometer door een ongeluk met een auto. De rechterrijstrook is dicht. 12 kilometer op de A2 Utrecht en Bos tussen afrit Everdingen en Waardenburg. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Knoopend Ridderkerk en Sliedrecht Oost 11 kilometer. Door een kapotte auto op de A16 Rotterdam-Breda staat bij Knoopend Ridderkerk 5 kilometer file.